Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In Vlissingen moesten asielzoekers kort hun opvanglocatie uit vanwege een gaslek. Rond half elf afgelopen avond kreeg de brandweer een melding van een gaslucht in het pand. De ongeveer 150 mensen die in het gebouw aanwezig waren... werden ondergebracht in een ander gebouw, terwijl de brandweer onderzoek deed. De gaskraan werd dichtgedraaid en het gebouw is geventileerd. Rond middernacht konden de bewoners weer terug. Bij een Russische aanval op de havenstad Odessa in Oekraïne zijn vijf doden gevallen. Dat meldt de Oekraïense marine aan persbureau Reuters. De Oekraïense president Zelensky en de Griekse premier Mitsotakis waren tijdens de aanval in de buurt. Het tweetal bevond zich op een halve kilometer van de plek die werd getroffen. Mitsotakis kreeg gistermiddag een rondleiding door de haven van Odessa. Het is het eerste bezoek van de Griekse premier aan Oekraïne sinds het begin van de oorlog ruim twee jaar geleden. Reizigers die vandaag en morgen met de trein naar Duitsland gaan... moeten even goed opletten. In Duitsland is namelijk een grote treinstraking aan de gang. Voor, het goederenvervoer begon die staking al gisteren... maar nu hebben ook machinisten van het personenvervoer het werk neergelegd. De machinisten eisen meer loon en ze willen een kortere werkweek. Ook het internationale treinverkeer zal de komende dagen ernstig verstoord zijn. De staking duurt tot vrijdagmiddag. In de Tesla-fabriek in het Duitse Grünheide in de buurt van Berlijn komen voorlopig geen auto's van de band. Vanwege brandstichting in een elektriciteitsmast is er geen stroom en ligt de productie tot eind volgende week stil. De schade loopt volgens het bedrijf in de honderden miljoenen euro's. 12.500 medewerkers zitten thuis. De elektriciteitsmast werd dinsdagochtend in brand gestoken door linksextremisten activisten. In het omliggende gebied hebben huishoudens en zorginstellingen inmiddels weer elektriciteit. Het weer, het is een heldere koude nacht.